Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het aantal kinderen dat na te veel alcohol naar het ziekenhuis moest... is vorig jaar gestegen. In totaal werden 783 kinderen tussen de 10 en 17 jaar opgenomen. Dat is 10 meer dan in eerdere jaren. Blijkt uit cijfers van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde. Artsen zagen vooral meer 13- en 14-jarigen binnenkomen op de eerste hulp. Het aandeel van 16- en 17-jarigen daalde juist een beetje. Dat zou kunnen komen door verhoging van de alcoholleeftijd naar 18. VND staat vandaag voor de rechter vanwege de voorgenomen salarisverlaging voor het personeel van bijna 6 Het kortgeding is aangespannen door de vakbonden. Die eisen dat VND het besluit terugdraait. De salariskorting werd vorige week afgesproken met de banken, eigenaar Sun Capital en verhuurders van winkelpanden van VND. In Heerlen is de brandweer uren bezig geweest om een brand in een bedrijfsverzamelgebouw onder controle te krijgen. De bewoners van ruim tien woningen in de buurt moesten uit voorzorg enkele uren hun huis uit. Het nablussen kan nog tot in de loop van de ochtend duren. Voor de kust van Libië is gisteren een ongekend aantal vluchtelingen gered. Het zou gaan om ruim 2000 Libiërs. Duizenden Libiërs vluchten regelmatig de zee op uit angst voor IS. Italië wil dat de VN een interventiemacht naar Libië stuurt... om de opmars van IS te stoppen. De VN-veiligheidsraad eist dat de Houthi-rebellen in Jemen per direct en onvoorwaardelijk de macht teruggeven aan de regering. Dat staat in een resolutie van de Veiligheidsraad. De Sjiitische Houthi-rebellen grepen anderhalve week geleden de macht in Jemen.